7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De machinist van de trein die zondag in Taiwan ontspoorde... heeft bekend dat hij de snelheidsbegrenzer had uitgeschakeld. Dat zeggen de Taiwanese autoriteiten. De trein reed bij een station ten oosten van de hoofdstad Taipei... toen acht wagons uit de rails liepen. Vijf wagons kantelden door de klap. 18 mensen kwamen om het leven en 187 raakten gewond. Het bleek dat de trein twee keer zo hard reed als was toegestaan. Bij, een huis van de bij het huis van de Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros in New York is een explosief gevonden, meldt de New York Times. De politie heeft het onschadelijk gemaakt. Soros was zelf niet thuis. De Hongaarse regering beschouwt de miljardair als een bedreiging van de nationale veiligheid, onder meer omdat hij zich met zijn stichting in Hongarije inzet voor vluchtelingen. Een boer in het Groningse Beerta produceert als eerste in Nederland varkensvlees met twee sterren van het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. In de varkensstal hebben de dieren meer leefruimte, worden mannetjes niet gecastreerd en de varkens mogen hun staart houden. Het vlees is wel tot bijna anderhalf keer zo duur als vlees met één ster van het Beter Leven keurmerk. Chemiebedrijf Monsanto moet een terminaal zieke Amerikaan... geen 287, maar 78 miljoen euro schadevergoeding betalen. De man werd ziek van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Een jury in Californië bepaalde dat Monsanto verantwoordelijk is. De rechter bekrachtigt dit, dat vonnis, maar verlaagt de schadevergoeding. Monsanto gaat wel in beroep tegen de veroordeling. Het aantal ebola-besmettingen in het noordoosten van Congo stijgt nog altijd, waarschuwt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie zijn er sinds de uitbraak in augustus ruim 200 mensen, over, 200 mensen over, besmet, van wie meer dan de helft is overleden. Artsen zonder Grenzen heeft duizenden Congolezen gevaccineerd en helpt bij het begraven van de overleden ebola-patiënten. Het weer op de meeste plekken is het bewolkt. Er steekt een stevige noordwestenwind op... en in het noordoosten is er kans op wat regen. Het een graad of 14. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan wel wat minder wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaandam staat een file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord met 5 minuten vertraging.